Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Ook de nieuwe regering van premier Pellegrini afgewezen. Pellegrini wilde een regering met dezelfde drie partijen als de zittende regering. Volgens president Kiska is dat niet de manier om het vertrouwen van de bevolking in de regering te herstellen. In Slowakije is een politieke crisis na de moord op een kritische journalist. Die deed onthullingen over Slovaakse machthebbers en hun banden met de maffia. Op een militaire vliegbasis in Wales is een stuntvliegtuig neergestort. De twee piloten zouden zichzelf met een schietstoel in veiligheid hebben kunnen brengen. Het toestel was een Hawk van de Red Arrows, een stuntteam dat over de hele wereld shows verzorgt. De vliegtuigen trekken meestal rode, witte en blauwe rookstrepen tijdens de stunts. Mannen in de top van de publieke omroepen verdienden 5 tot 6 procent meer dan hun vrouwelijke collega's, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NPO mogelijk is het verschil in werkelijkheid nog groter... omdat inkomens in de allerhoogste schaal van bijvoorbeeld bestuursvoorzitters niet zijn meegenomen. In de lagere salarisklassen verdienen vrouwen juist in sommige gevallen een aantal procent meer dan mannen. De publieke omroepen lieten het onderzoek doen naar aanleiding van de salariskloof tussen mannen en vrouwen bij de Britse BBC. De berichten dat gisteren in Turkije zeer radioactief materiaal in beslag was genomen waren loos alarm. Volgens het Turks agentschap voor kernenergie was het geen kostbaar Californium, maar gewoon hars. Turkse media hadden gemeld dat vier verdachten het Californium, dat wordt gebruikt onder meer in kernkoppen, illegaal wilden verkopen. Het weer nog. Het is nog altijd zonnig en een gaat of zeven. Vannacht gaat het licht vriezen en in het binnenland is kans op mist. Morgen bewolking en zon en vooral in de middag kans op een bui. Ook dan wordt het ongeveer zeven graden.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 Er ligt een zak asbest op de weg en dat moet door specialisten worden opgeruimd. Pas rond een uur of zeven vanavond is de weg weer vrij. Tot die tijd kan je het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. A15 van eh, Rotterdam naar eh, Gorkum. Een ehm, kwartier extra tussen Hendrik tussen Ambacht en Sliedrecht.